Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal ongelukken eerder waren het in 2014 nog 76. Een jaar later was dat aantal gezakt naar 31. Het is niet duidelijk of deze ontwikkeling zich ook vorig jaar heeft doorgezet. Ambulances zijn het vaakst betrokken bij een ongeval... gevolgd door politieauto's en brandweerwagens. De trend om zaken buiten de rechter om te regelen moet niet verder doorzetten, vindt de Raad voor de Rechtspraak. De Raad vindt dat een rechter zich moet buigen over strafzaken, omdat de samenleving moet kunnen zien of de regels worden nageleefd. De laatste jaren worden steeds vaker zaken afgehandeld met bijvoorbeeld bestuurlijke boetes en transacties tussen het OM en verdachten. In Fresno, in de Amerikaanse staat Californië, heeft een man drie blanke mannen op straat doodgeschoten. Vijf mensen raakten gewond. De politie heeft de schutter, een 39-jarige man, opgepakt. Hij zou zoveel mogelijk blanke mensen hebben willen vermoorden. De schutter schoot eerst een bijrijder van een truck dood... en daarna schoot hij op een man die met zijn boodschappen op een stoep liep. Het derde slachtoffer werd doodgeschoten op een parkeerplaats. Kankerorganisaties hebben ruzie over de site kanker.nl, meldt de Volkskrant. KWF Kankerbestrijding wil die site in zijn eentje gaan beheren, maar dat pikken de andere organisaties niet. Patiëntenkoepel NKF heeft een kort geding aangespannen en dreigt informatie niet meer door te geven aan de site. De site kanker.nl is in 2014 opgericht om een overzichtelijk platform te bieden voor patiënten en andere belangstellenden. Adidas heeft zich verontschuldigd voor een mailtje aan de deelnemers van de Boston Marathon. Adidas schrijft in de mail, gefeliciteerd, je hebt de Boston Marathon overleefd. Pijnlijk, want in 2013 kwamen drie mensen om bij een bomaanslag op de marathon van Boston. Adidas kreeg er van langs op sociale media en heeft nu excuses aangeboden. Het weer. Vrijwel overal droog en de zon kan af en toe flink schijnen.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 Vielen rijden vanaf Nieuwebrug over 6 kilometer. Richting Rotterdam vanaf Gorkum op de A15 over 4 kilometer tussen Gorkum en Harlingsveld-Giessendam. Richting Gouda op de A20 langzaam rijden tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. A27 Preda-Utrecht, ook daar gaat het langzaam tussen Gorkum en Lexmond.